12 uur. Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De Britse minister van Werkgelegenheid en Pensioenen, Amber Rudd... stapt op uit onvrede met de koers van Boris Johnson. Ook verlaat ze de fractie van de conservatieven in het Lagerhuis... zo schrijft ze in een brief aan hem. Rudd vindt het onacceptabel dat premier Johnson... 21 partijgenoten uit de fractie heeft gezet zij steunde de oppositie om het voor Johnson onmogelijk te maken... de Europese Unie zonder deal te verlaten. Rudd spreekt in de brief van politiek vandalisme... en noemt de gang van zaken in een interview... een aanval op fatsoen en de democratie. Op het filmfestival van Venetië heeft de film Joker van Todd Phillips de Gouden Leeuw gewonnen. De film gaat over het leven van de Joker, de geduchte tegenstander van Batman. Het militaire drama An Officer and a Spy van regisseur Roman Polanski... over de Dreyfus-affaire kreeg de grote juryprijs. Zijn vrouw nam de prijs in ontvangst... omdat Polanski niet naar Italië wilde komen... uit angst om uitgeleverd te worden aan de Verenigde Staten... vanwege een misbruikzaak. In Noorwegen zijn in korte tijd zeker twintig honden plotseling doodgegaan. Nog eens tientallen dieren zijn ziek, maar onduidelijk is welke ziekte ze hebben. Een aantal symptomen kwam voor bij alle honden, zoals braken, bloederige diarree en een uiterst agressief ziekteverloop. Alle dieren stierven binnen 24 uur nadat ze ziek waren geworden. Er zijn geen aanwijzingen dat de honden zijn vergiftigd. België vraagt Suriname om de uitlevering van een Surinaamse Nederlander... die jarenlang aan het hoofd stond van een bende drugsmokkelaars... die vanuit de Dominicaanse Republiek drugs smokkelde naar België. Rudo M. is in België bij verstek veroordeeld tot 15 jaar cel... Hij zit sinds een maand vast in Suriname, eveneens voor een drugsmisdrijf. M staat op de Belgische lijst van Most Wanted criminelen. Van die lijst met 20 criminelen zijn sinds 2016 al 12 mensen opgepakt. Het weer. De buiigheid neemt vooral in het binnenland af. Vannacht koelt het af naar zo'n 6 tot 11 graden. Morgen zon- en wolkenvelden met in het westen en noordwesten een enkele bui. In het oosten en zuidoosten is het vaker nat. Het wordt een graad of 18. Hallo, ik ben Sander Hoogendoorn, radio-dj en ambassadeur van de Plastic Soup Foundation. Plastic soep begint op je eigen stoep. Daarom maken we op World Cleanup Day op 21 september Nederland een stukje schoner.